Waterwalgemoed met het CNW Journaal. Bevrijdingsvuur aangestoken. Daarmee is de viering van Bevrijdingsdag officieel begonnen. Het vuur werd naar Wageningen gebracht door een Engelse veteraan... die bij de bevrijding van Nederland betrokken was. Honderden lopers steken een fakkel in het vuur... en brengen dat naar verschillende gemeenten in het land. Vandaag zijn er ook 14 bevrijdingsfestivals... waar onder andere DJ Le Grand, rapper Ronnie Flex... en de band My Baby optreden. Ze zijn dit jaar de ambassadeurs van de vrijheid. Noord-Korea heeft de klok een half uur naar voren gezet... om weer gelijk te lopen met de Zuid-Koreanen. De aanpassing werd al aangekondigd na de historische top... tussen leider Kim Jong-un en president Moon van Zuid-Korea. Noord-Korea voerde in 2015 een eigen tijdzone in... toen het land steeds meer onder vuur kwam te liggen... vanwege zijn kernwapenplannen. Ondertussen heeft de Amerikaanse president Trump gezegd... dat de datum en locatie voor zijn ontmoeting met Kim Jong-un zijn bepaald... maar hij wilde verder nog geen details prijsgeven. Israël trekt de kandidatuur in voor de VN-veiligheidsraad. Volgende maand wordt er in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties gestemd over twee tijdelijke plaatsen in de raad. Israël had het op moeten nemen tegen Duitsland en België. In een verklaring wordt geen duidelijke reden gegeven voor het intrekken van de kandidatuur. Maar een bron zegt tegen perspro Reuters dat Israël bij voorbaat geen kans denkt te maken. De politie in Bologna heeft de man opgepakt die mogelijk achter drie kunstdiefstallen in drie musea in de Italiaanse stad zit. Bij een vierde museum werd hij herkend op camerabeelden. Bij hem thuis zijn de drie gestolen werken gevonden. Het weer nog, het is helder vannacht. De temperatuur daalt naar 8 tot 3 graden. Lokaal kan het aan de grond vriezen en er kan ook wat mist ontstaan. Overdag is er veel zon en het wordt dan 19 tot lokaal 23 graden. Zondag wordt het nog iets warmer...